gaat om wat denkt je? Oh, hetzelfde wat Gaan denkt. Oh, wel ja, dat is goed. Dan kleren ze zagen aan en dan gaan we naar een beerschop. Dan beerschop, dan beerschop, dan beerschop. Zit een beerschop, komt erom en weg love comes around. was in de tijd van toen Beerschot, olé. Zeven keren kampioen, we gaan dan nog eens doen. Beerschot, olé. Ons mannen geven van katoen voor de een seizoen. Beerschot, olé. Een tegenstrever komt, als hij die even rond. die komen hier zeker nooit niet meer. Dan Berschop, dan Berschop, dan Berschop. Onze Peter, dat is de krak van de kipper. Gelakt een boord en wit, hem alles schoot in daan. Jeljas komt die gewoon wel de vuur. En ons Patrick, dat is een echte mut. Jean Storde dat is een wonder. Een sliding, een pas, ik kan het allemaal. En schrooiers, die is bijzonder. Die geeft het nooit niet op, dat is de man van Stal. Taubet, dat is geen flop. Taubet, die neemt de gouden kop. Cornelissen, dat is niet gewoon. En als ze mis van leer trekt, dan zijn kanonnen schoten. Was me dan de schot, schoten, was me dan de pot. Akeboe, dat is van beton, zo lopen er geen op. Willy Wellens, dat is de man van vak. Die zit een tegenstrever in de zak. Peter Klaasens, dat is de sneltraan, heeft in alles nou er niet in. En de Goeses, dat is onze leveling. Voetbaltango, voetbaltango. Joa kan het, Joa weet het goed wat hem het moet doen. Voetbaltango hij is nog beter, hij is nog straffer dan de man van 6 miljoen. Voetbaltango, voetbaltango. Een man of één of twee of drie, en zee, hij is er zo bij. Jo, wat draait en hij hij is nog niet verleerd. Aan zijn voet is een grote manier. Dan beerschot, dan beerschot, dan beerschot. bij ons dan op de Olympisch plein, Supporters samen groot en klein. Mee een mouw wit kan op een boom. Of een schal die wappert langs de boom. En dan zijn we arm of rijk. Bij ons is iedereen gelijk. Wij in. is voetbal een festijn Als mannetjes die buigen er zijn. Schieten zelf zeker naar de goal. Joop de Beerschot, dat is ons idool. En mist er in een reuzenkans. Dat is je hier van ons de dans. We mogen hier toch wel winnen, goal of ding. Als kampioenen moet Zeg meneer, weet de gast hoe ze weg tot de waren? Eh, ja meneer, luister hè. Gevolgd hier de Triomflaar. Toen dat ging duidelijk zijn. En dan komt de automatisch in de verloren match low. Als je dit ten einde zei, dan gaat de links de in. En die volgde totdat je op het vijf plan komt. Dat is heel bekend, want er stonden vaak boemen... waarin nog vijf trainers van de Antwerpen hun aangenomen aan opgangen daar gaat dan rechts de roeikaartstraat in. En dan zie je op de linkerkant een heel antiek gebouw Dat is de Antwerpen. En eh, als er nog iemand moest zijn, doe ze dan de grote van... Dan dan dan